Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Goed nieuws voor NS-personeel. Ze krijgen dit jaar gemiddeld 6,6% meer loon. Ook zijn er in de nieuwe CAO afspraken gemaakt over nachtdiensten... voor oudere medewerkers en bonussen en extra reiskostenvergoeding. De vakbonden zeiden dat ze hun mensen zouden gaan laten staken als de NS niet over de brug zou komen. Het lijkt erop dat het nu van de baan is. De leden moeten de CAO wel nog goedkeuren. 1,2 miljoen mensen zijn geswitcht van zorgverzekering... blijkt uit voorlopige cijfers die de Telegraaf heeft. Het aantal overstappers is minder dan vorig jaar. Kan vooral omdat het leven toen duurder was. Een bekend gezicht bij de aftrap van een campagne tegen wapengeweld in Londen. Acteur Idris Elba riep op tot een verbod op grote messen. Don't stop your future is about the future. The country's future, these young people's future. It's not just the victim and the perpetrator whose lives get disrupted. It's a, real reverberation, a ripple effect. And it literally affects our entire country. Hij zegt dat wapengeweld de hele samenleving beïnvloedt. Vorig jaar kwamen in Groot-Brittannië bijna 250 mensen om het leven door wapengeweld. Dat waren vooral tieners of begin twintigers. En muts op, sjaal en handschoenen als je de deur uitgaat. De hele ochtend geldt al code geel in het oosten en zuidoosten van het land... omdat de gevoelstemperatuur daar tussen de min 12 en min 15 graden ligt... Verslaggever Harro Brouwer loopt te vernikkelen op de hei bij Laren... en ziet dat niet iedereen erop is voorbereid. Je hebt geen muts op, man. Ja, het is wel koud. Maar je hebt je jas ook nog een beetje open. Ja, ik heb een beetje haast van school. Dan moet ik gewoon snel mogelijk uit school komen. Rode oren zie ik. Ja, ik had eigenlijk wel een muts moeten aandoen, maar ja, ik was gewoon tijdje vergeten. Dat is niet handig. Volgens het KNMI kunnen bij deze gevoelstemperaturen je vingers en oren bevriezen als je lang buiten bent. Het weer nog een koud dagje dus, maar wel met veel zon. De temperatuur schommelt op de meeste plekken rond het vriespunt. Door de harde wind kan het dus wel nog een stuk kouder aanvoelen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog file rijden op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Bij knooppunt Amstel is één rijstrook dicht in verband met gladheid. Op dit moment 10 minuten vertraging vanaf Vinkenveen.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 life feels right every time you're by my side. Such a wonderful feeling. You said I can have it. What you gotta give me, baby? Let me know you for real. You put me in the mood, girl. You really changed my attitude. So now what you gonna do? You're my desire, girl. You set my soul afire higher, higher 妈妈。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 spend it in time, blend it perfect.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 9. plateau know she knows Countless sleepless nights, never ending fights. I'm trying to make your dreams come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 fight.